Jobboot met het NOS Journaal. De cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg... zijn het niet eens met de plannen van minister Schippers... om verwarde mensen tijdelijk vast te kunnen zetten. Schippers wil verwarde mensen maximaal drie dagen vast kunnen zetten... zodat specialisten kunnen vaststellen wat voor zorg er nodig is. De procedure is bedoeld voor mensen met een psychische stoornis... die niet in aanmerking komen voor een crisismaatregel. De organisaties zeggen dat mensen nu het risico lopen... om opgesloten te worden zonder goede reden. Spanje en Portugal moeten worden bestraft omdat ze zich niet aan de Europese begrotingsregels houden. Dat vindt de Europese Commissie. Het is voor het eerst sinds de invoering van de euro dat de Commissie landen wil straffen vanwege een overtreding. Maar of het tot een boete komt is nog maar de vraag. Ook Italië en Frankrijk hebben hoge begrotingstekorten. Die landen vrezen dat zij de volgende zijn die een boete krijgen. De Europese ministers van Financiën komen volgende week in Brussel bij elkaar. Dan spreken ze voor het eerst over sancties voor Spanje en Portugal. Automobilisten die frauderen met een project om de spits te mijden... kunnen in de toekomst een boete verwachten. Ook moeten ze het bedrag dat ze onterecht ontvingen terugbetalen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt... na berichten over fraudegevallen. Bij duizenden automobilisten die deelnemen aan de projecten... blijken de gegevens niet te kloppen. Ze zijn verhuisd, met zwangerschapsverlof... of rijden niet de route waarvoor ze maandelijks een vergoeding krijgen. Die kan oplopen tot 100 euro. Angelique Kerber staat in de finale van Wimbledon. De als vierde geplaatste Duitse won met twee keer 6-4 van Venus Williams. In de finale staat Kerber opnieuw tegen een Williams... want in de andere halve finale maakte de als eerste geplaatste Serena Williams... korte metten met de Russische Jelena Vesnina. Het werd 6-2, 6-0. Het hier geregeld zon, maar ook bewolkt. Het is 21 graden. Vanavond en vannacht plaatselijk lichte regen. Morgen eerst bewolkt met af en toe wat regen, later meer zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. In het weekend veel zon. Zondag kan het 28 graden worden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad een avondspits met vooral vertraging op de A1 naar Amsterdam vanuit Amersfoort... door een ongeluk tussen Naarden en Muiden-Oost... Op de A4 vanaf Den Haag naar Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoude over 9 kilometer. De A2 Utrecht en Bos tussen Oude en Everdingen 8. Op de A15 Europort Rotterdam bij Hoogvliet 5 kilometer door een kapotte auto. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos 8. Op de A27 Utrecht-Preda tussen Lexmond en de brug Gorkum over 10 kilometer. A28 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Nijkerk over 15 kilometer. En de N301 Barneveld-Almere is dicht na een ongeluk bij Nijkerk.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 die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kun je in je zak houden, want de toegang is gratis. Laat de zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alive. 15 mei, aanvang 4 uur middags. De locatie is Strandpaviljoen Mango's Beat Bar en Benelux aan Zee. Boulevard Benaar, strandafgang 14 en 15. internet. www.zfmzandvoort.nl Race Radio, alleen op ZFM. Pinkster Races op 14 en 15 mei. Met de Pinkster Races op 14 en 15 mei beleven raceliefhebbers een fantastisch raceweekend. Naast een selectie van Nederlandse kampioenschappen omvat het raceprogramma op circuitpark Zandvoort een internationale line-up van spectaculaire gastseries. De Pinksterraces beloven daarmee twee goed gevulde dagen met autosport van hoog niveau. Volg de felle sprintraces in de Formado Swift Cup... of geniet van het unieke gejank van de stoere Ferraris... uit de bijzondere Ferrari Challenge UK. Ook is er volop close racing met de Ritbank Mazda Max X5 Cup... De klap op de vuurpijl komt van de Lotus Cup Europa en de 1000 pk krachtige racetrucks uit de Truck Race Battle.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 Well, take good care of my baby Concert Martijn en Stefan Blaak. 15 mei aanvang om 3 uur middags. Martijn en Stefan Blaak verzorgen op zondag 15 mei het pianoconcert in de protestante kerk tijdens de Classic Concertreeks. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl my domain. She can't know about everything, only pleasure and pain. Wonder why I come here, head to my hands. Where else can I be cured? Door de gemeente Zandvoort en de stichting Spoedposten Zuid-Kennemerland... is het mogelijk gemaakt om medische hulp te bieden gedurende de zomer. EHBO Strandpost de Rotonde is geopend van medio mei tot medio september. Van 11 tot 7 uur s avonds en bij strandweer van 10 tot 8 uur s avonds. Dat geldt niet voor de huisartsenpost. Die is in het weekend meestal bezet. Op de EHBO-strandposten zijn goed opgeleide mensen aanwezig... die eerste hulp kunnen verlenen. De post is centraal gelegen. U vindt hem bij de strandafgang op het Badhuisplein, achter het casino. Tussen strandtent 9 en 10. En het telefoonnummer is 023 571 4445. Ik herhaal 571 4445. In het hoogseizoen wordt de EHBO-post op zaterdag, zondag en de feestdagen tussen 11 en 7 gecombineerd met een huisartsenpost. S'avonds en s'nachts en tijdens het weekend kunt u voor acute huisartsenzorg in Zandvoort contact opnemen met de spoedeisende post Noord-Zuid te Haarlem. Telefoonnummer 023 545 3200. Ik herhaal 023 545 3200. Niet alleen voor EHBO en huisartsenzorg kan men bij de post terecht. Het is ook het centrale meldpunt voor verdwaalde kinderen... en kan men er informatie krijgen over andere hulpdiensten... zoals de strandpolitie, reddingbrigade, ambulancediensten, artsen en tandartsen. Tijdens de weekenden kunnen inwoners en toeristen tot een bepaalde datum... een beroep doen op de aanwezige huisarts en zijn assistenten. gemeente heeft de strandfolder uitgebracht... in samenwerking met VVV Zandvoort en de Zandvoortse Reddingbrigade. Er staat beknopt en overzichtelijk vermeld... waarop badgasten moeten letten als zij het Zandvoortse strand bezoeken. Belangrijk is de informatie over gevaarlijke stromingen en de zogenaamde muien. Veel badgasten weten niet wat een mui is... En velen komen jaarlijks aan onze kust in de problemen omdat ze zich verzetten tegen de stroming en daardoor vermoeid en in paniek raken. Het beste is om met de stroming mee te zwemmen, tot de stroming zwakker wordt. Op de plattegrond in de folder staan de locaties van de kitesurfzones vermeld, maar ook de reddingsposten van en de EHBO-post en wordt er afgesloten met algemene tips over de veilig vertoeven op het strand. De strandfolder is verkrijgbaar onder andere in het gemeentehuis, bij de VVV Zandvoort en de reddingsposten. stammen alle Scandinaviërs af van de Noormannen. Een heel groot deel van de Scandinaviërs stapt inderdaad af van de Noormannen of de Vikingen, die ruim duizend jaar geleden in het gebied woonden en van daaruit de kusten van Europa terroriseerden. Maar nog weer 4000 jaar eerder woonden in het noorden van Scandinavië als Sami. Misschien gaat hun geschiedenis zelfs verder terug, tot 10.000 jaar geleden. Maar helemaal duidelijk is dat niet. De Sami, ook wel bekend als Lappen, leefden van de visserij en van het vlees en de melk van rendieren die ze volgden op hun jaarlijkse trek. Tegenwoordig zijn er nog maar zo'n 80.000 Sami. De meeste wonen in Noorwegen en sommigen jagen nog steeds op rendieren. Maar het merendeel heeft zich aangepast aan het moderne leven. Daar komt bij dat sinds het einde van de vikingtijd in de 11e eeuw allerlei nieuwkomers naar het gebied zijn getrokken kooplui van de Hanzen bijvoorbeeld, die zich in de 14e eeuw in het Noorse bergen vestigden. De immigranten van over de hele wereld die de afgelopen decennia zijn aangetrokken voor de Scandinavische vrede en welvaart. Pluspunt Zandvoort. Cursus je iPad optimaal gebruiken. Tijdens acht lessen van twee uur leert u door middel van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips... hoe u de vele mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. De kosten zijn 110 euro, inclusief een handleiding. Vrijdag van 10 tot 12. 13 mei tot en met 1 juli. Meer cursussen, workshops en informatie of aanmelden www plus.zandvoort.nl, telefoonnummer 023 5740330. Who sell out in the stores? You tell me who flop. Who cop the blue drop? Who jewels got blocks? Who mostly Dolce down to the blue drop? The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me and shells full of level up. You don't believe in Harlem World, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem nigga with the Goldie sound. Can't no P D niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low blow like Hootie. True pimp, niggas spin no dough on the booty. When you yell, there go Mace, there go your cutie. call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, top all the drops. I know you thinking now when all the ball will stop. Nigga never home, gotta call me on the yacht. Ten years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with it's got money much longer than yours, and a team much stronger than yours. Violate me, this a BO day. We don't play, mess around, be DOA, be on your way. Cause it ain't enough time here, ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. no info DEA, federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I be that. Catch a seat at all events bent. Gats and holsters, girls on shoulders, playboy. I told ya, me and Mike to me, bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. Me lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the gap where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl a eye. Play it please, lyrically, nigga C, B-I-G-B, flossing, jig on the cover of Fortune, five double O.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 Tot 8 uur en daarna gevolgd tot Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders.